Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Nibud gaat uitrekenen wat de gevolgen zijn voor de koopkracht van de maatregelen in het regeerakkoord. Het instituut doet dat op verzoek van de oppositie met steun van VVD en PvdA. Behalve het Nibud moet ook het kabinet zelf de effecten van de maatregelen op een rij zetten en die uiterlijk morgenmiddag aan de Kamer melden. De Kamer bepaalt ook morgen of er genoeg informatie is om overmorgen het debat over de regeringsverklaring te houden. In Zuid-Afrika zijn de eerste bankbiljetten met de beeldenis van oud-president Nelson Mandela in omloop gebracht. Op de achterkant staan afbeeldingen van de Big Five, de leeuw, het luipaard, de neushoorn, de buffel en de olifant. De eerste die de biljetten gebruikte was de gouverneur van de Nationale Bank in Zuid-Afrika. Ze kocht iets in een winkel in Pretoria. Oud-wielrenner Michael Bogert ontkent nieuwe beschuldigingen van doping fel. Volgens NRC Handelsblad zijn zijn naam en die van Thomas Dekker opgedoken in een procesverbaal over een dopingzaak in Oostenrijk. In het procesverbaal staat een verslag van een informeel gesprek van de Oostenrijkse dopinghandelaar Maatschina met rechercheurs. Daarin zegt hij dat de twee Nederlandse renners verboden bloedtransfusies hebben ondergaan in Oostenrijk. Bogert wordt al jarenlang in verband gebracht met de Oostenrijkse dopingzaak. Een jongen van 15 heeft gisteren in Rotterdam een controleur van het openbaar vervoer tegen een rijdende metro geduwd. Hij wilde zijn vervoersbewijs niet laten zien. De RET-controleur liep een hersenschudding en een beenwond op. De jongen is later gearresteerd. Volgens de RET wordt een poging tot doodslag ten laste gelegd. De Brabantse politie heeft opnieuw een medewerker van een particuliere school in Valkenswaard opgepakt in verband met een zedenzaak. De arrestant is 34 jaar en wordt verdacht van grensoverschrijdend gerelateerd gedrag. Twee weken geleden werd de directeur van de Agnes Dei school aangehouden... op verdenking van ontucht met een leerling. Het weer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Morgen ook van tijd tot tijd regen en een graad of elf.